Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Grote kan worden ondervraagd. Volgens het OM in Parijs is zijn toestand goed genoeg. De Egyptenaar van 29 viel bij de ingang van het museum militairen aan met een kapmes... terwijl hij in het Arabisch God is groot riep. Hij werd daarna beschoten en onder meer in zijn buik geraakt. Artsen zeiden vandaag dat de man niet meer in levensgevaar is. De aanvaller droeg een rugzak met verfbommen, maar had geen explosieven bij zich. In Flevoland zijn twee meisjes met een 45 kilometer wagentje in een sloot beland. Het ongeluk gebeurde in Zeewolde. Daar raakte de brommobiel door nog onbekende oorzaak van de weg en kwam op zijn kop in het water terecht. Een tiener van 12 raakte daarbij zwaar gewond. Haar 16-jarige zus raakte onderkoeld. De twee zijn naar het ziekenhuis gebracht. Niet alleen het zuidwesten van Frankrijk is getroffen door een zware storm, ook het noorden van Spanje kampt met noodweer. In Galicië zijn bomen omgevallen en zitten mensen zonder stroom. Een deel van het dak van voetbalclub Celta de Vigo is losgeraakt. Daardoor kan de wedstrijd tegen Real Madrid morgen niet doorgaan. In Frankrijk veroorzaakte de storm eerder vandaag veel schade. Een kwart miljoen mensen kwamen zonder stroom te zitten. Aan de kust zijn windstoten gemeten van 150 km per uur. De natuurbranden in Chili zijn voor een groot deel onder controle. Volgens de president zijn er geen nieuwe brandhaarden. Ze heeft de noodtoestand daarom ingetrokken. Door de branden in het midden van Chili zijn de laatste twee weken zeker elf mensen om het leven gekomen. Meer dan 1600 huizen zijn verwoest. De schade wordt geschat op meer dan 300 miljoen euro. Het weer is bewolkt met wat motregen. Het koelt af naar 1 tot 4 graden. Morgenochtend trekt de regen weg. Wel blijft het op de meeste plekken bewolkt. Het wordt smiddags een graad of 7.